Lot Lewin met het NOS Journaal. Mexico is gisteravond opnieuw getroffen door een zware aardbeving. Zeker 150 mensen zijn omgekomen. De beving had een kracht van 7,1 het epicentrum lag op ruim 100 kilometer afstand van Mexico-stad. Tientallen gebouwen daar zijn ingestort door de beving. Ook een schoolgebouw. Zeker 21 kinderen zijn omgekomen nadat ze werden bedolven onder het puin. Naar 30 anderen wordt nog gezocht. Het is de tweede zware aardbeving in korte tijd. Twee weken geleden kwamen bijna 100 mensen om het leven bij een aardbeving... met een kracht van ruim 8. De Sri Lankaanse minister van Volksgezondheid geeft toe dat er in de jaren 80 zogenoemde babyfarms waren in het land. Dat zijn plekken waar vrouwen zwanger werden gemaakt om aan de vraag naar adoptiekinderen te voldoen. Het is voor het eerst dat de Sri Lankaanse regering het bestaan van die babyfarms toegeeft. De minister zegt in het tv-programma Zembla dat hij de zaak hoog opneemt en een onderzoek start naar het gesjoemel met adopties. De manier waarop in Nederland plastic wordt ingezameld en gerecycled levert nauwelijks milieuwinst op. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. Veel van het plastic is van te lage kwaliteit om te recyclen, dus komt het alsnog bij het restvuil terecht. En de recycling van het overgebleven plastic levert naar een kleine vermindering van de CO2-uitstoot op. De Nederlandse teams die meedoen aan de Solar Challenge in Australië... hebben na twee weken vertraging hun accu's alsnog ontvangen. De batterijen mochten niet mee op een vlucht vanuit Singapore. Met een andere vliegmaatschappij en via Kuala Lumpur... zijn de accu's toch nog aangekomen in Australië. De studententeams uit Delft en Eindhoven doen nu dus toch mee... aan de autorace op zonne-energie. Het weer dan nog. In het zuiden kans op mist en lokaal bui mogelijk. In de loop van de ochtend klaart het op en is er wat ruimte voor de zon. Het wordt 16 na 17 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dennis mooi van de ANWB. In de Randstad eh, staan nog maar een paar files. Op de A20, hoek van holland Gouden heb je enorm veel vertraging nu.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 Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata. Me liga mais tarde, tem balada. me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, lá até o chão raiar.